Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet heeft speciaal voor Schiphol de stikstofregels versoepeld. Volgens NRC kon de luchthaven daardoor makkelijker een natuurvergunning krijgen. Ze hebben in de afgelopen jaren zijn ze meer vluchten gaan uitvoeren en daarvoor hadden ze eigenlijk geen vergunning. Eh, dus er moest er eentje komen en die kwam dan afgelopen september. Als ze die vergunning niet kregen, moesten ze het aantal vluchten halveren. Ambtenaren zagen de versoepeling van de regels niet zitten... maar stikstofminister Van der Wal heeft het er toch doorheen gedrukt. Deskundigen zeggen tegen NRC dat de vergunning waarschijnlijk sneuvelt bij de rechter. Wanneer die ernaar gaat kijken is nog niet duidelijk. En vliegmaatschappij Air France KLM heeft een paar slechte maanden achter de rug. In het eerste deel van het jaar maakten ze bijna 490 miljoen euro verlies. Dat is de grootste min sinds het einde van corona. Het bedrijf maakte meer kosten en had last van personeelstekorten. Daardoor moesten sommige toestellen aan de grond blijven. Moest er ook compensatie worden betaald voor de reizigers. Air France KLM denkt dat de zomermaanden een stuk beter worden. En advocaten zijn boos op gevangenissen. Tijdens bezoekjes aan beruchte cliënten worden ze in de gaten gehouden door het gevangenispersoneel. Een advocaat zegt in het AD dat hem gevraagd werd waarom hij zo luid praatte en op en neer liep. Hij is kwaad omdat de gesprekken tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk zijn. De gevangenissen zeggen dat ze willen voorkomen dat advocaten door criminelen onder druk worden gezet. En het is het spannendste moment tijdens het Songfestival, het uitdelen van de punten. Dat klinkt in ons land meestal zo. Right, next we are off to the Netherlands, to Hilversum. Good evening, Esten. Our 12 points go to... Sweden. Dit jaar gaat het er iets anders aan toe. De 12 points komen voor een keer niet uit Hilversum, maar uit Leeuwarden. Dat heeft alles te maken met Joost Klein. Hij is geboren in de Friese hoofdstad en dus is Leeuwarden de place to be, vindt de organisatie. Make-up guru en oud songfestivalpresentator Nicky de Jager mag dit jaar voor Nederland de punten uitdelen. Volgende week donderdag is de halve finale met Joost. En het weer nog, de meeste buien zijn het land uit en op veel plekken is het droog. En is er vanmiddag behoorlijk wat zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond wel weer kans op regen, met mogelijk ook onweer.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 there's only love in the dark. Nothing I can say, a totally. Even. nobody's home Just me and you and you and me alone you know to make sense You're taking away everything And I can't let him walk down your hallway.